van Kamp met het Journaal. Het kabinet wil het medisch beroepsgeheim inperken. Dat zou niet moeten gelden bij vermoedens van fraude met een uitkering... wegens arbeidsongeschiktheid of voor zorg. Verzekeringsartsen en medisch adviseurs moeten dan op verzoek van justitie... een patiëntendossier afstaan. Dagblad Trouw heeft het concept wetsvoorstel van de wet in handen... die twee jaar geleden is aangekondigd. In Irak zijn bij een bomaanslag zeker 80 mensen gewond geraakt... die het einde van de Ramadan vierden in een plaats ten noordoosten van de hoofdstad Bagdad. Onder de doden zijn veel kinderen. Wie de daders zijn is nog onduidelijk. Vaak pleegt de terreurbeweging Islamitische Staat aanslagen op drukke plaatsen. Bij een treinongeluk in Zuid-Afrika, Johannesburg, zijn zeker 300 gewonden gevallen. Er zijn tot nu toe geen doden gemeld. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Een van de treinen is ontspoord door de klap. De ravage is groot. Er komt elk jaar een herdenking van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17, vandaag een jaar geleden. Dat zegt de stichting Vliegramp MH17, die de herdenking van vandaag in Nieuwegein heeft georganiseerd. Bij de besloten bijeenkomst vanmiddag waren onder andere premier Rutte en een aantal ministers aanwezig. De Griekse premier Tsipras heeft een aantal ministers in zijn kabinet vervangen. Ze hadden gestemd tegen de deal met de eurogroep. Die komt neer op ingrijpende hervormingen en bezuinigingen op de overheidsuitgaven in Griekenland... in ruil voor nieuwe miljardensteun. Het weer, kans op een enkele bui, vooral in het zuiden en oosten.